Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Nederlanders voelt zich machteloos en gefrustreerd over de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die meerderheid vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland... en dat de politiek maar niet met oplossingen komt voor problemen als het woningtekort. Ook zijn veel mensen kritisch op het kabinetsbeleid rond de oorlog in Gaza. Het vertrouwen in de politiek is vaker laag geweest, maar nu houdt de dip langer aan. 60% geeft de politiek een onvoldoende. Zij willen dat politici na de verkiezingen samenwerken om problemen daadwerkelijk op te lossen. Op de luchthaven van Hongkong is een vrachtvliegtuig van de baan gegleden en deels in zee terechtgekomen. Daarbij zijn twee medewerkers van de luchthaven om het leven gekomen. Volgens een Chinese krant lijkt het erop dat het toestel bij de landing een voertuig op de grond heeft geraakt en mee in zee heeft gesleurd vier bemanningsleden van het vliegtuig zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Flight Radar gaat het om een Boeing 747 die vanuit Dubai kwam. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Marokko trekt volgend jaar veel meer geld uit voor zorg en onderwijs, meldt de regering. Daarmee komt het land tegemoet aan de eisen van jongeren die de afgelopen weken demonstreerden. Het gaat om een bedrag van 13 miljard euro. Dat is 16 meer dan dit jaar. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Amerika gewonnen. Daarmee is de Red Bull-coureur weer ingelopen op zijn concurrenten. Hij staat nu nog 40 punten achter op de leider in de stand, stand om de wereldtitel, Oscar Piastri van McLaren. Er zijn nog vijf Grand Prix te gaan. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag is het veelal bewolkt met af en toe buien.